De lancering zou eigenlijk de afgelopen dag zijn, maar ging niet door vanwege een onweersbui. De bliksem sloeg elf keer in in de omgeving van Cape Canaveral in Florida... maar veroorzaakte volgens de NASA geen schade. Aan boord van de Space Shuttle zijn zes Amerikanen en een Canadese. Ze gaan naar het internationale ruimtestation ISS... om het laatste deel van een soort veranda te plaatsen. Daarop kunnen proeven worden gedaan waarbij direct contact met de ruimte nodig is. Volgens de planning blijft Endeavour 12 dagen in de ruimte. In Bagdad zijn de afgelopen dag bomaanslagen gepleegd op vijf kerken laatste aanslag was, het, was de zwaarste. In het oosten van Bagdad kwamen vier mensen om het leven, drie christenen en een moslim. Meer dan twintig mensen raakten gewond. Bij de andere aanslagen op kerken vielen geen doden. In Irak wonen een paar honderdduizend christenen en daarmee zijn ze een kleine minderheid. Na eerdere aanslagen zijn veel Iraakse christenen het land ontvlucht. In Somalië zijn de afgelopen dag tientallen doden gevallen bij gevechten tussen rebellen, het regeringsleger en de vredesmacht van de Afrikaanse Unie. Daarmee lijkt voorlopig een eind gekomen aan de opmars van de rebellen die het presidentiële paleis in Mogadishu tot op één kilometer waren genaderd. Bij hun opmars bedreigden de rebellen ook posities van de vredesmacht. Die kwam daarom voor het eerst in actie. Tot nu toe hielden de vredestroepen zich vooral bezig met het bewaken van het vliegveld, de haven en belangrijke overheidsgebouwen. Volgens ziekenhuismedewerkers waren de gevechten van het weekend de zwaarste in zeker twee maanden. De rebellen willen van Somalië een islamitische republiek maken.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 canso quite catch on eh? Hush, hush, hush, don't say a thing. Let's see what the night will bring. true ride this thing through. Oh, it hurts when you're too